met het NOS-journaal. De shutdown in de Verenigde Staten lijkt voorbij. In de Senaat zijn de Republikeinen en genoeg Democraten het eens over een nieuwe overheidsbegroting. Ook president Trump zegt dat de shutdown volgens hem snel voorbij zal zijn. Al 40 dagen is er geen overeenstemming over die begroting... waardoor de Amerikaanse overheid op slot zit. Duizenden ambtenaren krijgen geen salaris... en miljoenen Amerikanen hebben moeite om rond te komen. Als de Senaat instemt, is er een financiering voor de federale overheid tot 30 januari. In Slowakije komt het kabinet met spoed bijeen over het treinongeluk van afgelopen avond. Twee treinen botsten in de buurt van Bratislava op elkaar. 30 mensen raakten gewond, van wie vijf ernstig. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Vorige maand was er in Slowakije ook al een botsing tussen twee treinen. Toen raakten zo'n 100 mensen gewond. In België zijn opnieuw drones gezien, nu boven de kerncentrale in Doel. De uitbater van de kerncentrale meldt dat het om drie drones ging. Eerder op de avond werd het vliegverkeer op de luchthaven van Luik tot twee keer toe stilgelegd, ook na meldingen van drones. Na een klein uur werd het vliegverkeer weer hervat. De afgelopen weken werden boven België vaker onbekende drones gezien. De Britten hebben laten weten dat ze een anti-drone team naar België sturen. De Britse legerstaf vermoedt dat het om Russische drones gaat. Ook Frankrijk en Duitsland hebben hulp aangeboden. De algemeen directeur van de BBC en de hoofdredacteur van BBC News... hebben hun functie neergelegd vanwege een documentaire over de Amerikaanse president Trump. Daarin zijn twee delen van een toespraak van Trump aan elkaar gemonteerd... waardoor het lijkt alsof hij expliciet opriep tot de aanval op het Capitool in 2021. De directeur en hoofdredacteur erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Het weer vannacht enkele opklaringen bij een graad of 6. Komende dag is grijs met later in de middag kans op buien.